7 uur. Waterwalgemoed met het nbs Journaal. Huisartsen in Lelystad zijn na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen... bezorgd over de gezondheidszorg in de regio. Als het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt... moeten patiënten een half uur rijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De huisartsengroep Lelystad vreest dat de reiskosten voor sommige patiënten te hoog worden... en dat die zorg gaan mijden. Gisteravond zijn zorgverleners rond Lelystad bijgepraat over het faillissement. Er is onder meer afgesproken dat er extra ambulances klaarstaan... die vrouwen naar andere ziekenhuizen kunnen vervoeren... als er iets misgaat bij thuisbevallingen. Minister Bruins heeft gezegd dat de patiëntenzorg... bij de failliete ziekenhuizen veilig kan worden afgebouwd. Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zee, niet ver van het toeristeneiland Sakintos. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en heeft de beving geen grote schade veroorzaakt. De beving vond plaats rond twee uur vannacht lokale tijd... waardoor veel mensen wakker werden geschud. Een van de kernreactoren in Petten is uitgeschakeld na een lekkage. Radioactief verontreinigd koelwater uit de hoge fluxreactor... was terechtgekomen in een kruipruimte. Het lek is gedicht. Volgens de exploitant is er geen gevaar voor de omgeving. Wel wordt het grondwater in de buurt de komende tijd goed in de gaten gehouden. In de afgelopen vier jaar hebben internationale politiediensten wereldwijd ruim 240 kinderen bevrijd uit de handen van kindermisbruikers. Ook zijn er 94 verdachten aangehouden en opgepakt. Volgens politieorganisatie Europol komt dat door steeds betere internationale samenwerking. Zo komen één keer per jaar rechercheurs uit verschillende landen bij elkaar... om twee weken lang informatie uit te wisselen over kindermisbruik. Het weer, is vandaag bewolkt, met later op de dag buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 12. In het weekend wordt het nog iets frisser.